Annette Schut met het NOS Journaal. Bij een treinongeluk in Tsjechië zijn zeker vier mensen omgekomen. Een volle passagierstrein botste in de buurt van Pardubice in het midden van het land... frontaal op een goederentrein. Het gebeurde even voor middernacht. Volgens een woordvoerder van de hulpdiensten raakten ook veel mensen gewond, waaronder ook kinderen. Volgens het Duitse persbureau DPA gaat het om een nachttrein die onderweg was naar Slowakije. In de trein zaten zeker 300 passagiers. In Qatar is met leiders van Hamas gesproken over het Israëlische voorstel voor een staakt het vuren. De premier van Qatar en de Egyptische inlichtingendienst zouden daarbij betrokken zijn. Een bron met kennis van de onderhandelingen vertelt de Amerikaanse nieuwswebsite Axios... dat er nog geen doorbraak is en dat de onderhandelingen doorgaan. De politie heeft in een onderzoek naar een misdrijf e-mails ingenomen die aan de Telegraaf waren verstuurd. In de mails zou een man bekennen dat hij zijn dochter heeft gedood. De vordering kwam nadat de Telegraaf justitie om een reactie had gevraagd op die mails. Eind vorige maand werd in Lelystad het lichaam van een vrouw van 18 gevonden. Zij bleek door een misdrijf om het leven te zijn gekomen. De krant benaderde de vader, die terug zou hebben geschreven dat hij haar zou hebben gedood omdat hij boos op haar was. Gisteren hield de politie al twee mannen aan in de zaak. Zo gaan om haar broers. Op Roland Garros heeft Alexander Zverev gewonnen van de Australier Alex de Minor. De Duitser moet het vrijdag in de halve finales opnemen tegen Casper Ruud. De andere halve finale gaat tussen Carlos Alexandres en Yannick Sinner. De finale is komende zaterdag. Het weer, het blijft vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 7. De ochtend begint grijs met kans op een bui. In de middag meer zon bij een graad of 18.